Er komt voor ieder in het leven eenmaal het wondere uur. Dat je je hart weg moet geven, dat is eenmaal zo de natuur. Alles verdwijnt om je heen, alles op aarde verbleekt. En je leeft slechts voor die ene, als je verliefd op haar spreekt. Je bent met goud met goud niet te betalen. Geen diamant kan zoveel licht uitstralen. Jou te bezitten en jou te beschermen, zal voortaan slechts mijn levensinhoud zijn. En als je eenmaal getrouwd bent, stormachter is er vanaf. Dan als je het leven dichtbij kent, is huisarrest soms een straf. Ga je een keertje met vrienden, zo zonder een vrouw eens op stap. Zing je wanneer je naar huis komt, tot boze vrouwtje als grap. Jij bent met goud met goud niet te betalen. Geen diamant kan zoveel licht uitstralen. Jou te bezitten en jou te beschermen, zal voortaan slechts mijn levensinhoud zijn. En nog wat ouder geworden, blij je weer liever in huis. Zing je bij het wassen der borden, vrouwtje bij jou voelt met thuis. Vrienden zijn dan overbodig, langzaam komt dan de oude dag. Heb je elkaar het meeste nodig, zeg je met weemoedige lach. Je bent met goud, met goud niet te betalen. Geen diamant kan zoveel licht uitstralen. Jou te bezitten en jou te beschermen, zal voortaan slechts mijn levensinhoud zijn.